Mariette Krol met het NOS Journaal. Uit onderzoek van NRC blijkt dat T-Mobile, het Centraal Bureau voor de Statistiek... jarenlang toegang heeft gegeven tot privacygevoelige informatie van klanten... zonder dat die dat wisten. Tot april vorig jaar kon met de data worden achterhaald wie wanneer waar was... en met wie iemand contact had. Het CBS bracht zo de mobiliteit van Nederlanders in kaart... en wilde die informatie verkopen aan gemeenten en provincies... Onderzocht wordt of de wet is overtreden. In Groningen is een agent ernstig gewond geraakt bij een controle vanwege de avondklok. Hij sprak samen met een collega twee jongens aan op een fiets... die rond 10 uur nog op straat waren. Hij werd vrijwel meteen aangevallen en in zijn gezicht gestoken. De jongens gingen er lopend vandoor, de politie is naar ze op zoek. De agent is naar een ziekenhuis gebracht. Bij een verkeersongeluk in Schijndel in Noord-Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen overleden ter plekke... nadat ze gisteravond met een auto tegen een lantaarnpaal waren gereden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Alleen een hondje kon levend uit het zwaar beschadigde wrak worden gehaald. De VS wil de hoeveelheid vaccins die overblijven als alle Amerikanen zijn ingeënt... delen met de rest van de wereld, heeft president Biden gezegd. Hij wil eerst voor de Amerikanen zorgen en daarna de rest van de wereld proberen te helpen... In mei zouden er in de VS voldoende vaccins moeten zijn... om alle 260 miljoen volwassen Amerikanen in te enten. En snowboarder Casper Wolf is op het WK in de VS doorgedrongen tot de finale van het onderdeel slopestyle. De 19-jarige uit Delft eindigde in zijn heat als vierde... en plaatste zich daarmee gemakkelijk bij de laatste 16. De finale is morgen. Het weerperiode met regen en het waait stevig. Boven land windkracht 7 en aan zee mogelijk storm tot windkracht 9. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten. Vanmiddag 10 tot 13 graden en vanavond neemt de wind weer af.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 If subway cars are full of hearts, then someone's probably in. If the bushes in the park grown in the dark, then someone's probably making. If the man is after his wife and that they have to do it. Love is such an innocent word, the largest understatement I've heard. Almost anything we do, be it bad or good, we do to get love, such an innocent word. bush, in the bush good. bushes in the park. If the bush, bush, bush, bush, bush. Left the bush, bush, bush, bushes in the park.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 Ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis... moeten hun vaste lasten volledig vergoed krijgen. Dat vinden de coalitiepartijen. Nu is de steun 85 De partijen vinden dat die vanaf april moet worden verhoogd naar 100 de jeugd GGZ wil dat het Rijk de noodzakelijke zorg betaalt... voor acute hulp voor psychische problemen bij jongeren. Het zijn onder meer jongeren die depressief of suïcidaal zijn. In sommige delen van het land zijn tot wel 60 meer crisismeldingen. En de coronateststraat in Vlissingen is morgen uit voorzorg dicht... omdat het KNMI dan code geel heeft afgekondigd vanwege harde wind en windstoten. De teststraat staat op een parkeerplaats bij het ziekenhuis in Tenten. Morgen dus zware windstoten, aan zee tijdelijk stormkracht 9. Het wordt een graad of 11. Verder buien met kans op hagel en onweer, maar smiddags ook kans op zon.